Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een recordaantal 65-plussers belanden vorig jaar op de spoedeisende hulp na een val. Het ging naar schatting om zo'n 300 ouderen per dag, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Tweederde van de ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomt is vrouw. Na de overgang neemt de kans op botontkalking bij vrouwen toe, waardoor ze sneller iets kunnen breken. Mannen lopen eerder hersenletsel op door een val, omdat ze vaak op latere leeftijd nog klussen. Het letsel bij ouderen neemt ook toe doordat mensen steeds ouder worden. In Moldavië stevend de pro-Europese partij van president Sandu af op een ruime verkiezingsoverwinning. Met 98% van de stemmen geteld staat de partij op ruim 49%. Het pro-Russische patriotische blok volgt op afstand met bijna 25%. Moldavië wil over vijf jaar lid worden van de Europese Unie, maar de steun daarvoor leek de afgelopen tijd af te nemen. Rusland wakkert het anti-Europese sentiment aan met desinformatiecampagnes. In de Russische stad Belgorod is een grote stroomstoring na een Oekraïense aanval. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom nadat een raket een warmtecentrale raakte. In de stad met zo'n 300.000 inwoners ging het luchtalarm af en inwoners zijn opgeroepen om te schuilen. Bij de aanval in Belgorod zouden twee mensen gewond zijn geraakt. De Europese golfers hebben ten koste van Team USA de Ryder Cup gewonnen. Het toernooi werd drie dagen lang ontsierd door relletjes, gevloek en provocatie van het Amerikaanse thuispubliek. De Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy werd uitgescholden door een van de stadionspeakers... en zijn vrouw kreeg bier over zich heen gegooid. Ook was er een woordenwisseling tussen de spelers van de teams. De Ryder Cup is een toernooi dat elke twee jaar gehouden wordt...